บุ๊กทูสี่สิบ veertig, 40. การสอบถามทาง de weg vragen, De weg vragen. ขอโทษครับ pardon, Pardon. ช่วยผมทีได้ไหมครับ kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับ Is er een goed restaurant in de buurt? Is er een goed restaurant in de buurt? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ Ga links de hoek om. Ga links de hoek om. ่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan gaat u een stuk rechtdoor. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ Dan houdt u 100 meter rechts aan. Dan houdt u 100 meter rechts aan. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de bus nemen. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ U kunt ook de tram nemen. U kunt ook de tram nemen. คุณขับรถตามผมไปก็ได้ U kunt mij ook met uw auto volgen. U kunt mij ook met uw auto volgen. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Hoe kom ik bij het voetbalstadion? ข้ามสะพานไปครับ U steekt de brug over. U steekt de brug over. ลอดอุโมงค์ไปครับ U gaat door de tunnel. U gaat door de tunnel. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht. U rijdt door tot aan het derde stoplicht. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ Sorry. Hoe kom ik bij het vliegveld? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? วิธีที่ดีที่สุดคือ ไปโดยรถไฟใต้ดิน U kunt beter met de metro gaan. U kunt beter met de metro gaan. ออกที่สถานีสุดท้าย U rijdt gewoon tot het eindstation. U rijdt gewoon tot het eindstation. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด